Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het UMC Groningen gaat AI inzetten om vragen van patiënten te beantwoorden. Als mensen bijvoorbeeld mailen of ze wel mogen vliegen naar een ooroperatie... dan krijgen ze voortaan antwoord van een chatrobot in plaats van een arts. Al checken de dokters nog wel die antwoorden voordat ze op verzenden drukken, vertelt deze arts. Dus als er een rare formulering in staat of iets wat overduidelijk niet klopt... of door een algoritme is verzonnen, zal die dat aanpassen. Het blijft wat dat betreft ook echt het antwoord van de, de behandelend arts. Alleen is er een voorzetje gedaan. Iemand heeft als het ware en of dat nou een mens of een algoritme is, maar die heeft alvast de aanhef, eh, het body of the text en, en wat, eh, wat suggesties voor wat een goed antwoord zou kunnen zijn neergezet. En daar kun je dan mee starten. Ja, en artsen kunnen dan meer tijd besteden aan hun patiënten, is het idee. Wekelijks krijgt het ziekenhuis dik duizend mailtjes met medische vragen. Het UMC Groningen zegt dat zij het eerste ziekenhuis in Europa zijn dat kunstmatige intelligentie op deze manier inzet. Nog eens vier Nederlanders zijn weg uit Gaza. Het gaat om mensen met een Nederlands paspoort of een verblijfsvergunning. Ze zijn opgevangen in Egypte. Buitenlandminister Bruin Slot zegt dat eraan wordt gewerkt om ze nu naar Nederland te halen. Eerder kon een groep van 16 Nederlanders ook al het oorlogsgebied uit. Bij Tata Steel in IJmuiden verdwijnen 800 banen. Staal levert op dit moment nog niet zo heel veel geld op, dus moet er worden gesneden in de kosten. Het gaat om zo'n 500 medewerkers in loondienst, vooral in het management en ondersteunende functies. Ook zo'n 300 uitzendkrachten moeten weg. En in Engeland is Sir Bobby Charlton begraven. De legende van Manchester United en het Engelse nationale elftal overleed vorige maand. En de kist ging langs het stadion in Manchester, waar duizenden fans afscheid kwamen nemen. Zoals Tony van 83, die voor zijn held zong. We've got Bobby Charlton in our team. We've got the best team in the land. Oh, man! Oh, ja, mooi. Hij zingt dat ze met Bobby Charlton het beste team ooit hadden. Heb je nog het weer voor je vanavond en vannacht. Blijft het droog. Morgen wel weer regen met ook kans op onweer en hagel. Dan een graadje of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio vanmiddag wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 20 minuutjes tussen Knop in de Hoek en Hoogmade. 10 minuten op de A7 Zaanstad-Hoorn bij Purmerend. 10 minuten op de A9 Alkmaar-Diemen bij afrit AMC. 5 kilometer file en 10 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Bij afrit Nieuwveen 3 kilometer file.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 Nederland wil gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook opvangen. Dat meldt demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. Als er kinderen uit Gaza naar Nederland komen... worden ze verspreid over zorginstellingen. Opnieuw heeft een aantal mensen met de Nederlandse nationaliteit of een verblijfstatus de Gazastrook verlaten. Ze zijn in Egypte opgevangen en er wordt aangewerkt om ze naar Nederland te halen, meldt Bruinslot. En bij Tata Steel in IJmuiden worden 800 banen geschrapt. Volgens het bedrijf zijn forse maatregelen nodig om de overstap naar duurzaamheid te maken en toch concurrerend te blijven.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 Now turn back and we now go back night. Raise it up and get down, down, no, but turn around, no, but I turn around. Cause it's sound like I make you move so come back. Everybody know we have become. clap, clap, clap your hand if you feel it. Come and know so you really want to do it. Cause the T-Star, yes, with the real. Bring it down cause you know this is shoes and dance the blues. Dance, dance.